uur. Freddy Fontaine met het NOS Journaal. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad gezegd dat Rusland de Syrische president Assad helpt bij het plegen van oorlogsmisdaden. Ze zeggen dat het internationaal recht is geschonden door het gebruik van brandbommen in Aleppo en roepen samen met de VS op tot een onderzoek. Speciaal VN-gezant voor Syrië de Mistura meent ook dat er mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Er zouden vandaag zeker 23 mensen zijn omgekomen. De Britse autoriteiten hebben het paspoort ingenomen van de Syrische journalisten en anti-Assad-activiste Zaina Erahim. Het paspoort werd ingenomen omdat de regering Assad had gemeld dat het document was gestolen. Het is naar Damascus opgestuurd. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat dat volgens de regels is. Paspoorten zijn eigendom van de regering die ze uitgeeft. Bij een schietpartij in Malmö in Zweden zijn vier gewonden gevallen. De politie is op zoek naar de daders die een auto hebben beschoten. Er was ook een grote explosie in de stad. De politie denkt dat het geweld te maken heeft met een bendeoorlog. De borstkankervereniging wil dat er een speciale bijsluiter komt over siliconenimplantaten voor borstkankerpatiënten. De folder die de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft opgesteld is niet geschikt. Bovendien wordt die meestal niet meegegeven aan vrouwen die de operatie ondergaan in verband met borstkanker, meldt de borstkankervereniging. de publicist en oud-europarlementariër voor GroenLinks Joost Lagendijk is op de luchthaven in Istanbul tegengehouden toen hij Turkije in wilde. Turkije-deskundige Lagendijk woont in Istanbul. Hij werd ruim twee uur verhoord en teruggestuurd naar Nederland. Het weer. Er trekken wolken over het land. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht is het weer droog en kan het afkoelen tot 9 graden. Lokaal kan nevel of mist ontstaan.